ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland komt de avondspits ook op gang... met vooral wat korte dagelijkse files. En één valt erop, dat is de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor knooppunt De Hoek staat een vrachtwagen met pech.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 Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't. Right, Ted? We out of here.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 Young kids out of time, scared as a teacher. That's what you gotta be prepared. Young kids don't be scared as a teacher. That's what you gotta be prepared. Young kids, you know your mama and your daddy don't care.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 voor een onderzoek naar een hogere kiesdrempel. Nu ligt die op één zetel. Dat zouden er volgens D66, VVD en CDA meer moeten worden. Maar de oppositiepartijen zien daar niets in. Vijftien mensen zijn opgepakt voor het verspreiden van IS-propaganda. Zo probeerden ze volgens justitie onder meer om mensen via TikTok over te halen om aanslagen te plegen. De meeste verdachten komen uit Syrië. De grote banken in Nederland willen minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. Ze zijn erover in overleg met andere banken in Europa. De banken leunen nu grotendeels op Amerikaanse technologie, zoals clouddiensten en AI. Het weer bewolkt en af en toe wat regen. Morgen met 6 tot 11 graden zachter dan vandaag. Dit is ZFM. If tomorrow is judgment day Sing, mommy.